Partij van Beek met het NOS Journaal. Autoverzekeringen worden flink duurder. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse bank. Die heeft geconstateerd dat bij een flink deel van de verzekeraars de premie niet kostendekkend is... waardoor er te weinig reserves zijn om tegenslagen op te vangen. Dat kan leiden tot financiële problemen. Vorig jaar ging verzekeraar Ineas failliet en volgens de Nederlandse bank kunnen er meer volgen. Verschillende verzekeraars hebben de premie al verhoogd. De afgelopen vijf jaar was de gemiddelde premie voor een wa autoverzekering juist met 17% gedaald, van 311 naar 257 euro per jaar. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De vrouw, een Amerikaanse van 35, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw heeft tot nu toe niets opgeleverd. De familie van de vrouw krijgt bij het zoeken hulp van het Natalie Holloway Resource Center. Dat is opgezet na de vermissing van Natalie Holloway op Aruba in 2005. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat reorganiseren. In Australië zal fors worden bezuinigd. Daarbij verliezen duizend mensen hun baan. Qantas richt twee nieuwe maatschappijen op in Azië. Volgens topman Joyce van Qantas is op de routes tussen Azië en Australië veel winst te behalen. Het bedrijf heeft veel last van de toegenomen concurrentie. Om de kosten te beperken gaat de maatschappij meer samenwerken met bestaande partners. Ook wordt de aanschaf van enkele A380's uitgesteld. Er is veel verzet van de vakbonden tegen de plannen. Afgelopen maand voerden de piloten van Qantas voor het eerst in meer dan 40 jaar actie.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 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 my girl. Where the the If the party's where you're at, let me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 where the party at? where the party at? where the party at? If the party's uh, where you're at, let me hear you say. Oh, oh, oh, oh. Never get special, really coming as is. Do rags and Tim's, I'm rolling fast is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 the party at? Oh. Girls is on the way with a Bacardi at? Uh. Models and models talking all of that. Uh -huh. You know I can't forget about my club. Where the party at? And all my girls. Where the party at? Off in the club. Where the party at? If the party's where you're at, let me hear you say. Oh. oh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 去山麓。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 그거